Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn drie mensen aangehouden rond de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, meldt de politie aan de zender AT5. Er ontstond een grimmige sfeer bij het stadion na de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Die wedstrijd werd gestaakt omdat supporters meerdere keren vuurwerk op het veld gooiden. Op dat moment stond Feyenoord met 3-0 voor. Na het duel vernielden hooligans de hoofdingang en liepen ze naar binnen. Ook werden agenten met stenen bekogeld. De ME gebruikte traangas om de situatie onder controle te krijgen. Inmiddels zou het weer rustig zijn rond de arena. Onderzoek naar sepsis moet meer prioriteit krijgen. Dat zeggen de wetenschappelijke organisaties van IC-artsen en interne geneeskunde... die daarvoor pleiten bij het ministerie van Volksgezondheid. Sepsis is een heftige ontstekingsreactie van het lichaam... op veel voorkomende infecties als blaas- en longontstekingen. Het immuunsysteem valt dan de organen aan. Jaarlijks overlijden er in ons land zo'n 5000 mensen aan. De initiatiefnemers willen er met hun oproep onder andere voor zorgen... dat er meer geld voor onderzoek komt. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren treedt tijdelijk terug als lijsttrekker. Dat doet ze zolang er nog onduidelijkheid is over de integriteitsmeldingen... die volgens het afgetreden bestuur over haar zijn binnengekomen. Ouwehand zei op het partijcongres er veel vertrouwen in te hebben... dat het op heel korte termijn kan worden opgehelderd. Eerder vanmiddag werd ze op het congres met een overweldigende meerderheid gekozen als lijsttrekker. Ze kreeg ruim 96 van de stemmen. Christophe Laporte heeft in Drenthe de Europese titel wielrennen op de weg veroverd. De Franse renner van Jumbo-Visma werd op het laatste steile gedeelte van de Vanberg bijgehaald door zijn ploeggenoten Wout van Aert en Olaf Kooi. Maar het lukte hen niet om ook echt voorbij Laporte te komen. Van Aert werd tweede en Kooi greep het brons. En dan het weer. Het is vrij helder met in het binnenland wat stapelwolken. Het is ongeveer 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 11 graden. Morgen begint bewolkt, later meer zon en dan wordt het 20 tot 23 graden.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 Op de A9 Diemen Alkmaar tussen knopen Diemen en Aalsmeer 40 minuten tijdverlies. Ook op de A10 tussen Durgerdam en Watergraafsmeer 10 minuten vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A10 Zuid. Op de A10 Noord tussen Volendam en Amsterdam-Hemhavens ook nog een kwartier vertraging.